zonder afspraken met andere lidstaten. Morgen stemt het Lagerhuis over uitstel van de brexit... die nu nog voor 29 maart gepland staat. Het is wel de vraag of de EU akkoord gaat met het uitstel. Het Openbaar Ministerie stapt naar de Hoge Raad in de zaak van de overleden baby Jairo uit Arnhem. Het gerechtshof sprak de vader en moeder vorige week vrij, omdat niet is vast te stellen wie van de twee verantwoordelijk is voor de dood van het acht maanden oude kind. Het OM noemt dat een onbevredigende uitkomst. Jairo overleed in 2010. Artsen constateerden dat hij was mishandeld en is overleden aan ernstige buikverwondingen. Ook de VS houdt alle Boeing 737 MAX voorlopig aan de grond, nadat in vijf maanden tijd twee toestellen van dit type zijn neergestort. Eerder vandaag nam Canada hetzelfde besluit en in Europa mag de 737 MAX sinds gisteravond niet meer vliegen. Volgens de Amerikaanse president Trump werkt Boeing hard aan een oplossing. In Enschede is een passagierstrein van Deutsche Bahn ontspoord. Een omgewaaide boom op het spoor is de oorzaak. Niemand raakte gewond. Het treinverkeer tussen Enschede en de Duitse plaats Gronau ligt plat. En alle 35 passagiers worden door de brandweer uit de trein gehaald. Ajax heeft thuis ten nood de inhaalwedstrijd tegen Pek Zwolle gewonnen. Deli Blind maakte vijf minuten voor tijd de 2-1. Het duel stond oorspronkelijk gepland voor begin deze maand... maar werd uitgesteld om Ajax rust te gunnen... voor de returnwedstrijd tegen Real Madrid in de Champions League. Die wonnen de Amsterdammers met 4-1. Het weer, vannacht is het even wat rustiger en droger. Het koelt af naar 5 graden.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 Now I think I know what you tried to say to me and how you suffered for your sanity and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will. Don McLean en Vincent. Polanka en Peter Satura en Hold Me Till The Morning Comes. Welkom in de tweede uur van Tussen App en Vloed. Mijn naam is Fred Heij. Vanaf de Tolweg Tina is dit ZFM Zandvoort op die 106.9 en 104.5 op de kabel en tv-krant. Broken hearts, neither one knows what to say. Both falling from love, but not quite can come true. Is it worth the reaching for? Don't you want me anymore? Darling, Oh. Rita En Hold Me Till The Morning Come. En we gaan lekker verder met een plaatje van Richard Marx en Lara Fabian. En Surrender To Me. Blijf lekker bij. de eb en vloed tot de klokjes van 12 uur. Mijn naam is Fred Heij. En ik zou zeggen, een hele goede avond. is it that we've been together much too long? The answer may not be in black and white. We're always trying to prove who's right or wrong. we held on. En hij wilde een plaatje horen van Het Dorp. Ik zeg, nou, die heb ik wel. Maar hij wilde hem niet van Wim Zonneveld, maar van Dana Winnen. Ik heb hem. Het Dorp van Dana Winnen. Tussen heb en vloed tot klokjes van 12 uur. Mijn naam is Gert Goedenavond. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogst waarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet met een pomp ervoor, een zandweg tussen koren. leefden ze eenvoudig toen in simpele huizen tussen groen met boerbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nu zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de Met flink veel glas dan kun je zien hoe af het bankstel staat bij Mien. En de dress waar met plastic rozen. dorpsjucht klits wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet, het is een goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.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 Time. Zometeen een, eh, een gedicht wat is eh, toegestuurd. En het gaat over schoonheid. Maar eerst nog even een plaatje van Mark Anthony in When I Dream at Night. Hier wat in eh, is gezonden door Noes. En het heet Zoals de schoonheid. Zoals de verte van de oceaan reikt, zo is mijn liefde voor jou als je in mijn ogen kijkt. Zoals een vogel vliegt in alle vrijheid, zo heb je mij door jouw liefde te schenken verblijd. Zoals je een vlinder in al zijn prachtige kleuren ziet, zo kleur jij mijn leven en neemt weg mijn verdriet. Zoals de zon mij warmte geeft, zo is jouw stem, die in mijn gedachten voortleeft. Zoals de bloemen in de lente, vol schoonheid en pracht bloeien. Zo blijft mijn liefde voor jou alsmaar doorgroeien. En zoals de schoonheid van de aarde telkens weer indruk op me maakt. Zo is jouw liefde dat me telkens vol geluk en mijn hartje raakt. Dit gedicht was eh, ingezonden door Noes. Met de titel Zoals de schoonheid dus. Tussen nep en vloed tot klokjes van 12 uur. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren.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 got me after day. Struggle to get through, feel so alone without you. Tear after tear, keep falling from my eyes. I'm so afraid you might not want me to. gotta let you know my need for you. Gotta let you know I die for you. Oh, I'm in love with you. You're all I need. I dream you put your arms around me and set my spirit free. I'm so in love with you. You mean all to me. I've been longing for your loving and hoping you will see. Like an angel turning dark to light. You not real. Zo is het. This is ZFM Zandvoort op die 106.9, 104.5 op de kabel en natuurlijk op uh, eh, TV-krant, TV-tekst hier in Zandvoort. You hold me in your eyes in your own special way. I wonder how you know the things I never say. I can't imagine life Without you by my side, the power of your love is all I need tonight. I know there have been times that I have caused you pain. I turn them all around. If I could start again, there's something I must say. I know it's overdue, the sweetest thing I've known forever called my own begins and ends with you. How I love you, how I love you. So come into my arms, lay down by my side. The moon is always there to keep our love alight. I've reached so very high for everything that's mine, and at the top is you. I want you for all time, a dream forever new. How I love you. lay down by my side. Moon is always there to keep our love alight. You know me like a book you've read a thousand times. We know each other's hearts, we read each other's minds. This feeling's always new. How I love you. How I love you Robert Humperdinck. En ja, hij had het over How I Love You. We gaan lekker verder met uh, Westlife en eh, Tony Braxton. En Cry on My Shoulder. Zometeen nog even een gedichtje. Nog één voor slapen gaan. Het gaat over liefde. Geweldige plaat. Westlife en Tony Braxton. En Cry on My Shoulder. Zoals ik al zei. Ik heb nog één gedicht. Voor het slapen gaan. En die is eh, ingezonden door Rosie Rosie heeft het genoemd. Liefde is alles. Liefde is alles. Hoe ik me voel. Als je begrijpt wat ik bedoel. Liefde is alles wat jij me geeft. En dat is alles waar ik voor leef. Liefde is rood, zoals rozen en mijn hart. En zo is alles ook gestart. Liefde is als een vallende ster. Die dwars, dwars door mijn hart gaat. Liefde is een groot licht. Dat is het licht dat jij uitstraalt Liefde is missen. En ik mis jou. Ik mis jou het meest. Liefde is een herinnering. En ik, ik herinner onze tijden. Alles, allemaal. Liefde, het is huilen. Huilen van verdriet, huilen van blijdschap onthoud, jij, jij bent mijn allergrootste schat. Liefde is alles. Ingezonden door Rosie. Rosie, dankjewel daarvoor was tevens het laatste gedichtje. We gaan nog eventjes een lekkere muziek draaien. Tot en met 12 uur is dit Tussen Eppenvloed op die 106.9, 104.5 en natuurlijk ook op de kabelkrant. En dat allemaal vanaf de Tolweg 10A. En dat allemaal in Zandvoort. We gaan een plaatje draaien van Frank Duval. En hij heeft het over Touch My Soul.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 vanaf deze kant eh, wil ik alvast eh, afscheid van u nemen. Dit was hem weer. Tussen app en vloed. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Groetjes. Bye bye.